Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. De verwachting is dat de komende dag meer land onder water komt te staan... aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er zondag in een dorp in drie uur tijd de hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Het leidde tot natte grond en een hoge waterstand in de rivieren in Victoria... en ook in de noordelijker gelegen staat New South Wales, waar onder meer Sydney ligt. Voor de twee Chinook-helikopters die hielpen bij de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit het werk erop. De afgelopen twee dagen hebben de helikopters van Defensie tientallen grote netten met stenen naar de overlaaddam gebracht. Het gat is nu voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Ook zijn er volgens Rijkswaterstaat flinke vorderingen gemaakt bij de aanleg van een nooddam een stuk verderop. De opkomst bij de verkiezingen in Bangladesh is volgens lokale bestuurders ongeveer 40 procent. Dat is de helft van de opkomst van 2018. De stemmen worden nog geteld, maar het is vrijwel zeker dat zittend premier Sheikh Hasina aan een vierde termijn kan beginnen. De 76-jarige Hasina regeert al 15 jaar onafgebroken. Critici zeggen dat Hasina het land op dictatoriale wijze leidt. De oppositie boycotte de verkiezingen. De meeste kandidaten doken onder. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat... vanwege een landelijke staking van machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere CAO en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Het weer, vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Komende dag is een vrij zonnige en koude winterdag. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM This is all we need To be free pizza met tonijn Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn like everybody might throw these hundreds. I hope that, that your ass gon' know what That's my, do.